Giel van der Velde met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul hebben Oekraïne en Rusland opnieuw onderhandeld. Het gesprek duurde zo'n 40 minuten. Oekraïne zegt dat het heeft opgeroepen tot een top met de leiders van beide landen... en die van Turkije en de VS. Volgens Russische staatsmedia is er een nieuwe gevangenenruil met Oekraïne afgesproken. De verwachtingen voor deze derde gespreksronde waren vooraf al niet hoog. De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden voor de schietpartij in Koevoorde. Daarbij kwam afgelopen zaterdag een man van 21 om het leven. Eerder werden al vier andere verdachten aangehouden, onder wie een jongen van 16. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man die vandaag is opgepakt is een man van 23 uit Schonebeek. In de Verenigde Staten is een man tot levenslang veroordeeld voor de moord op vier studenten. Zij werden drie jaar geleden met een jachtmes doodgestoken in de staat Idaho. Door schuld te bekennen en afstand te doen van hoger beroep wist hij de doodstraf te ontlopen. Nabestaanden reageren woedend op die deal tussen de man en het Amerikaanse Openbaar Ministerie. In het westen van Turkije zijn zeker tien mensen omgekomen bij een bosbrand. Ook zijn veertien mensen gewond geraakt. De slachtoffers waren bezig met het bestrijden van het vuur toen de wind plotseling van richting veranderde en de vlammen naar hen toe blies. In het westen en midden van Turkije woeden zeker zeven bosbranden. Bij een manege in Maasluis heeft de politie vanavond geschoten op een auto. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een verdachte situatie. De man negeerde het stopteken en reed in op de politie.